uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De verdachte die gisteravond is aangehouden... in verband met de dood van een gemeenteraadslid in Sint-Michels-Gestel... blijkt de 22-jarige zoon van het slachtoffer te zijn. Dat meldt de politie. Hij wordt verhoord en mag alleen zijn advocaat zien. Het slachtoffer, fractievoorzitter Jack de Vlieger... van de lokale PvdA-afdeling... is door een misdrijf om het leven gebracht. De politie vond zijn lichaam na een tip in de garage van zijn huis. Zijn zoon woonde bij hem in. In en rond het huis is de hele dag on onderzoek gedaan. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk demonstreren nog altijd meer dan 100.000 mensen tegen president Lukashenko. Ook in andere steden zijn mensen de straat op gegaan. Ze roepen Lukashenko op om op te stappen, maar die wil daar geen gehoor aan geven. Op beelden die door de autoriteiten zijn vrijgegeven is te zien dat hij vanavond aankwam bij het presidentiële paleis met een geweer in zijn hand. Zijn 15-jarige zoon die bij hem was, was ook bewapend. De oppositie roept in een verklaring op om een referendum te houden eh, waarmee het aantal regeringstermijnen van Lukashenko kan worden ingeperkt. Ook wordt het vertrek geëist van parlementsleden die geen standpunt innemen. Alle bezoekers van de Beverwijkse Bazaar zijn inmiddels weg. Om 7 uur vanavond, de reguliere sluitingstijd, sloten bazaar de deuren. Vier hallen moesten vandaag op last van de gemeente en veiligheidsregio dicht blijven... omdat het onmogelijk was om te handhaven op de anderhalve meter maatregel. De ondernemers waren het daar niet mee eens en gingen uit protest toch open. Rond sluitingstijd waren er nog zo'n 100 bezoekers in de vier hallen aanwezig. Volgens de gemeente blijven die hallen nu wel de komende twee weken dicht. Wielrenner Mathieu van der Poel is Nederlands kampioen op de weg geworden. In Drenthe was hij veel beter dan zijn concurrenten. Niels Eekhoff werd tweede op anderhalf minuut... en nummer drie Timo Rozen deed er ruim drie minuten langer over dan Van der Poel.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 ZFM. falling before But I still want that. Yes, my yard. So me do it, en so me do it, me do me And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them You know ah, me do ah, it, I so tell me, banana sweet.